Aan het einde van de dag stond de teller toen op ruim 100 miljoen euro. En de afgelopen dagen kwamen er dus nog miljoenen bij. En waarschijnlijk blijft het daar niet bij. Er zijn nog steeds heel veel mensen die in actie komen voor Giro 5 en geld ophalen voor de hulpverlening. In Oekraïne zelf helpen we mensen bijvoorbeeld eh, door het geven van voedsel en water in schuilkelders. We zien ook dat er steeds meer kinderen alleen reizen en voor hen bieden we ook psychosociale hulp en opvang. Inmiddels hebben 16.000 gastgezinnen aangegeven dat ze vluchtelingen uit Oekraïne willen opvangen, zegt de organisatie die dat allemaal regelt. Waarschijnlijk kunnen deze week de eerste Oekraïners bij gastgezinnen terecht. Het kabinet wil op 23 maart de laatste coronaregels schrappen. Je hoeft dan geen mondkapje meer op in het OV. Testen voor grote evenementen vervalt dan. En gevaccineerde reizigers hoeven geen PCR-test meer te doen bij aankomst in Nederland. Alleen het advies om je handen te wassen en te hoesten in je elleboog blijft. Quincy Promes wordt verdacht van betrokkenheid bij drugshandel... en deelname aan een criminele organisatie, schrijft Telegraaf op basis van bronnen. Dat is ook de reden dat de voetballer werd afgeluisterd. In die afgetapte telefoongesprekken bekende Promes dat hij zijn neef heeft neergestoken. En dikke kans dat je vandaag je pauze zo lang mogelijk hebt proberen te rekken. Het is de eerste officiële lentedag van dit jaar. In de beeld werd de 15 graden aangetikt. We hebben er trouwens wel even op moeten wachten. Vorig jaar werd 20 februari voor het eerst warmer dan 15 graden in de beeld. Het weer lekker zonnig vandaag en niet koud. Op de meeste plekken een graad of 15. Morgen eerst zon, later wat meer wolken, dan een graad of 14. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ABB. Er is veel vertraging van Amsterdam naar Den Haag. Door een ongeluk op de A4 richting Den Haag tussen Knopen Hoek en Maalden is de vertraging drie kwartier. De weg is nu wel weer vrij. Op de A5 hoofdop richting Amsterdam voor de aansluiting met de Ring een kwartier vertraging. A8 Amsterdam richting Zaanstad tussen Knoop het Koenplein en Knoop het Zaandam 10 minuten vertraging. Dat komt door technische problemen met de spitsstrook op de A7.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 Zodat iedereen kansen heeft op een fijn en betaalbaar huis. In het hele dorp gaat dit gebeuren. Bij Strijder, bij de Entree en in Noord, het Curedex. Precies, eerlijke kansen voor iedereen. Zo zien wij de toekomst van ons dorp.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 my Het moment is hier, daar staan we dan Zonder plan en het ijs dat breekt Ja, je houdt me bij hallo Gelijk ondersteboven, misschien klinkt het idioot Ik loop maar uit de sloven, doe dit nog maar liever nooit Zo achter mijn gevoel aanlopen We stonden ogen nog. je houdt maar bij Ik zag je staan en ik dacht Hallo, je kwam dichterbij en je zei I zei hello. hallo de hoofdpunten van het NOS-journaal. De coronaregels gaan verdwijnen. Ingewijden melden aan de NOS dat het kabinet ze wil schrappen per 23 maart. En dat betekent onder meer dat vanaf dan geen mondkapjes meer nodig zijn in het OV. Dinsdag hakt het kabinet de knoop door. President Poetin belooft dat Rusland zich houdt aan zijn verplichtingen op het gebied van energievoorziening. In een kabinetsvergadering zei Poetin verder dat westerse regeringen hun eigen bevolking bedriegen. Voetballer Quincy Promes wordt niet alleen verdacht van poging tot moord... maar ook van drugshandel en deelnemen aan een criminele organisatie. Dat meldt de Telegraaf op basis van opsporingsbronnen. En het weer nog vanavond en vannacht helder. Aan de grond mogelijk lichte vorst.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 It's kinda like it didn't happen. The way that lips Doe don't good as gone. Uh. maybe in magazines, but you still be my star, in the dark, you can't see shiny cars, and that's when you need me there. With you, I'll always share. Because when the sunshine shine together, told you I'll be here forever. Said I'll always be your friend, out. myself a new glow. I need the sun for just a year. I'll kiss the sky and disappear.